Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een automobilist heeft gisteren in Nijmegen een jonge verkeersregelaar bewusteloos geslagen. Hij was op weg naar zijn vaste visplek en reed daarbij over het parcours van een triathlon. De verkeersregelaar, een meisje van 16, sprak hem aan en kreeg een klap in haar gezicht. Daarna reed de man door. Het meisje raakte even buiten bewustzijn. Ze hield er een beschadigd netvlies en mogelijk een whiplash aan over. De automobilist is spoorloos. In Amerika is een getuige in een spraakmakende moordzaak gedood. Het gaat om de zaak van een agente uit Dallas... die haar bovenbuurman had doodgeschoten. Ze was per ongeluk zijn appartement binnengelopen... in plaats van dat van haarzelf en dacht dat hij een inbreker was. De agente werd daarvoor afgelopen week tot tien jaar cel veroordeeld. De getuige woonde in hetzelfde complex en heeft alles gehoord. Hij vertelde daarover in de rechtszaal. Hij is nu bij een ander appartementencomplex in Dallas... van dichtbij door iemand doodgeschoten. Door wie en waarom is onduidelijk. Bij een aanslag op een goudmijn in Burkina Faso zijn ongeveer 20 mensen gedood. Gewapende strijders namen de mijn onder vuur. De meeste slachtoffers zijn mijnwerkers. Het gebeurde vrijdag in het noorden van Burkina Faso. Vorige maand werd niet ver daar vandaan al een belangrijke brug opgeblazen. Burkina Faso wordt de laatste jaren geteisterd door aanslagen van jihadistische groeperingen. Eind vorig jaar riep de regering voor de noordelijke provincies de noodtoestand uit. Rock, blues en jazz drummer Ginger Baker is overleden. In 1966 vormde hij de groep Cream met Eric Clapton en Jack Bruce. Grote hits waren Sunshine of Your Love en White Room. Later speelde hij in Blind Faith en in de jaren 90 zat hij in BBM met Jack Bruce en Gary Moore. Ginger Baker gold als een van de grondleggers van de heavy metal. Hij lag in het ziekenhuis met een longziekte. Hij was 80 jaar. Het weer, bewolkt en regen. Alleen in het noorden is het op de meeste plaatsen droog. En het is 12 tot 15 graden. Vannacht met opklaringen lichte vorst aan de grond. Morgen bijna overal droog en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Door werkzaamheid op de A10, Koenplein, Watergraafsmeer... tussen Landsmeer en Durgerdam met de file... De afrit S116 is dicht, gebruik de afrit S114. En op de A10 Watergasmeer richting knooppunt Nieuwemeer.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 Het kan ook uit. Mag het licht Reclameverlichting, s'nachts oh. nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen in het donker.